Moet de grootste demonstratie tot nu toe worden. De organisatie verwacht zo'n 100.000 mensen. Er is een notaris bij om iedereen officieel te tellen. Dat is voor de organisatie erg belangrijk. Nou, mensen zitten thuis en oh, daar lopen weer 5000 wappies. Nee, er lopen 100.000 wappies. En dus wij zijn niet meer alleen en wij zijn geen klein groepje. En eh, eh, eh, twee maanden geleden liepen er nog geen gevaccineerden mee. Nu lopen er ook gevaccineerden mee, want iedereen wordt in de maling ingenomen. De organisatie verwacht dat er veel mensen komen die af willen van de coronapas. Bij een olielek voor de kust van Californië zou een half miljoen liter olie in de oceaan zijn gekomen. De precieze gevolgen zijn nog onduidelijk, maar de Amerikaanse staat is bang voor een ecologische ramp. Met drijvende barrières wordt geprobeerd de olie bij elkaar te houden. In Brazilië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan. Ze willen dat president Bolsonaro vertrekt. De demonstranten vinden onder meer dat de regering de coronapandemie slecht aanpakt... en willen dat er meer vaccins beschikbaar komen. En het is glibberen in het noorden van Frankrijk. Daar wordt de wielerklassieker Parijs-Roubaix gereden. Die gaat over verschillende oude kasseienwegen... en door de regen is alles veranderd in een modderpoel is voor fans een feestje om naar te kijken vanaf de bank. De renners zelf, zoals Nicky Terpstra, zijn iets minder enthousiast. Het wordt gewoon één grote bende. ja. <laughs> En eh, ja, na de eerste drie stroken is eh, meer dan de helft uitgezakt voor een leuk resultaat. Het zou best eh, links zijn, gevaarlijk zijn. Maar is het op een of andere manier ook leuk? Als je het overleeft wel. Het weer in Nederland dan ook hier op veel plekken regen. Maar in de loop van de dag wordt het op wel meer plekken droog. In het westen ook wat zon. De meeste plekken gaat op 15. In Limburg een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de wegen in de regio. Er zijn twee bijzonderheden. Ik begin op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar staat 6 kilometer file tussen Amersfoort West en Hilversum Noord. Dat komt daardoor een auto met pech, waardoor de reis ook dicht is. Verkeer moet daar rekenen op 20 minuten vertraging. En er is dus ook file rijden op de A10 vanuit het zuiden richting Knoopend Koenplein. Daar kom je in de file te staan bij Amsterdam Slotermeer. Dat komt daardoor wateroverlast. Twee rijstroken zijn daar dicht. Reken daar op 10 minuten extra reistijd.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 Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte. ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark.